Moutscheurs met het je Journaal. In Thailand zijn zeker vier jongens uit de ondergelopen grot bevrijd. Dat bevestigt de gouverneur van het gebied. Twee andere jongens hebben inmiddels het moeilijkste deel van de tocht gehad. Ze zitten nu in het basiskamp. Het is nu avond in Thailand en de operatie is voor vandaag opgeschort. Morgenochtend, lokale tijd, gaan de duikers verder. De jongens die tot nu toe uit de grot zijn bevrijd zijn in goede gezondheid. Bij de reddingsactie zijn 90 duikers betrokken. Volgens de gouverneur verloopt alles tot nu toe goed... maar hij benadrukt dat het risico voor de anderen groot blijft. De twaalf voetballers en hun coach zitten al ruim twee weken vast... in een ondergelopen grot in Thailand. Militairen mogen van Defensie geen sport- en fitness-apps meer gebruiken. Minister Bijleveld wil de apps verbieden... omdat de privégegevens van militairen te traceren zijn via die apps. De minister neemt het besluit na een groot internationaal onderzoek. De onderzoekers wisten bijna 6500 individuen met 69 verschillende nationaliteiten te traceren. De minister zegt daarbij dat militairen zich te weinig bewust zijn van de risico's van die apps, ook al zijn ze eerder al gewaarschuwd voor de gevaren. De actiegroep We Are Here heeft een tweede gebouw gekraakt. Het gaat om een bedrijfspand in Amsterdam Slotervaart. Vanochtend werd in Duivendrecht al een kantoorgebouw gekraakt. Volgens de gemeente zit ook daar actiegroep We Are Here achter. De groep bestaat uit overwegend Afrikaanse uitgeprocedeerde vluchtelingen. Op het Formule 1-circuit van Silverstone is Max Verstappen vier ronden voor de finish uitgevallen met een kapotte auto. Er waren problemen met de versnellingsbak. De grote prijs van Groot-Brittannië werd gewonnen door klassementsleider Sebastian Vettel. Lewis Hamilton, die in de eerste ronde van de baan werd gereden door Kimi Raikkonen, eindigde toch nog als tweede.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 myself. yum yum. give me some. margaritas string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I just need contemplation over you. Over you. I'm not so systematic. It's just that.